ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.